ik ben Daan Langkamp. Ook de Iraanse staatsmedia melden het nu. De geestelijk leider van het land is dood. Ook familieleden van Gamenei zijn omgekomen... door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Onder andere zijn dochter en kleinkind. Eerder meldde president Trump al de dood van Gamenei. Dat werd in Iran en ook hier in Nederland met gejuich ontvangen... door tegenstanders van het regime. Ondertussen gaan de aanvallen op Iran door. Amerika en Israël hebben zojuist een nieuwe golf aanvallen gelanceerd. In de Iraanse hoofdstad Teheran worden flinke explosies gemeld. Iran schiet ook terug. In Israël en Abu Dhabi zijn afgelopen avond doden gevallen door raketten. Nederlandse ambassades in Iran en Kuwait blijven vandaag dicht uit voorzorg. Het Belgische leger heeft een Russische olietanker geënterd. Het gaat om een schip van de Russische schaduwvloot. Die schepen varen onder een andere vlag om zo onder internationale sancties uit te komen. Het schip wordt nu naar de haven van Zeebrugge gebracht, schrijft de Belgische defensieminister op X. Daar wordt het in beslag genomen. En de Britse zangeres Olivia Dean is de grote winnaar bij de Brit Awards. Ze won er eentje onder meer voor Artiest van het Jaar en eentje voor Album van het Jaar. Ze is onder meer bekend van de hits Man I Need en So Easy. Bij de Brit Awards werd ook stilgestaan bij het overlijden van Ozzy Osbourne. Zijn vrouw nam een Lifetime Achievement Award voor hem in de ontvangst. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en 2 tot 4 graden met soms wat mist. De ochtends begint grijs, later meer zon en dan 10 tot 14 graden.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 My head like a bump down. A beat of a song song buzzing in my head. My head at the bump down. Listen to the beat. Beat of a song song buzzing in my head. Head like it, how rude, how Radio Veronica.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 De regering heeft 40 dagen van nationale rouw afgekondigd. Hij was ruim 35 jaar lang de machtigste man van het land en regeerde met harde hand. Volgens president Trump is dit het moment voor Iraniërs om hun land terug te nemen. Amerika en Israël zitten ondertussen niet stil. Ze hebben een nieuwe golf aanvallen gelanceerd... en in Teheran zijn luide explosies gehoord. Volgens de Washington Post lanceerde Trump deze campagne trouwens helemaal niet vanwege een directe dreiging voor Amerika, zoals hij het zelf zegt, maar wel door een wekenlange lobby van Israël en Saoedi-Arabië. Die vonden het een goede tijd voor een aanval, schrijft de krant. Het Belgische leger heeft een